uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Nederlandse beachvolleyballers hebben goede zaken gedaan in Rio. Bij de mannen wonnen Alexander Brouwer en Robert Meeuwse van een Duits duo... en zij hebben nu twee wedstrijden gewonnen. En ook het vrouwenkoppel Madeleine Meppelink en Marleen van Iersel... won voor de tweede keer, nu van Costa Rica. De hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Zuid-Korea werd met 4-0 verslagen. Kelly Jonker maakte drie doelpunten en Carlien Dirksen van de Heuvel tekende voor de vierde treffer. De volleybalsters hebben het tegen de Verenigde Staten net niet gered. Het werd 3-2 voor de nummer 1 van de wereld. De jongen uit Dallas in Texas, die vorig jaar werd opgepakt omdat zijn leraar dacht dat hij een bom bij zich had, klaagt nu de school aan. De jongen van 14 wilde op school zijn zelfgemaakte klok laten zien. Zijn leraar waarschuwde echter de politie die hem arresteerde. Na drie dagen werd hij vrijgelaten. De zaak leidde tot veel verontwaardiging, ook bij president Obama. De familie van de jongen vindt dat zijn burgerrechten zijn geschonden... en eist een schadevergoeding van vele miljoenen dollars. Frank de Boer is de nieuwe trainer van Internationale uit Milaan. Hij is nog niet officieel gepresenteerd, maar op het Twitter-account van de club staat een filmpje waarop de Boer zegt dat hij blij is dat hij in Milaan is en dat hij de Interfans snel hoopt te zien. De Boer wordt de opvolger van Roberto Mancini en hij tekent waarschijnlijk voor drie jaar. Een Chinese toerist heeft per ongeluk bijna twee weken vastgezeten in een asielzoekerscentrum in Duitsland. De man van 31 wilde naar de politie om aangifte te doen van zijn gestolen portemonnee. Maar omdat niemand hem verstond, kreeg hij een asielaanvraag voorgelegd die hij ondertekende. En daarna werd zijn paspoort ingenomen en kwam hij in een asielzoekerscentrum terecht. Een Rode Kruismedewerker vertrouwde de zaak niet en met behulp van een Chinees restaurant werd de zaak duidelijk. Toen duurde het nog meer dan een week voordat de man verder kon reizen. Het weer, opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar 14 tot 10 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en ook trekken er een paar buien over het land.